Jeroen van Kam met het Journaal. Op veel plekken in het land openden clubs vannacht de deuren uit protest tegen de lange periode van sluiting door de coronamaatregelen. Poppodium 013 in Tilburg kreeg een boete van 10.000 euro omdat het meedeed aan de actie. Ondanks de opgelegde boete besloot 013 open te blijven. In Haarlem werd een feest stilgelegd in het patronaat. Het poppodium hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd als het de deuren niet zou sluiten. In Rotterdam werd de club de huiskantine op last van de gemeente gesloten, zegt RTV Rijnmond. In Utrecht Utrecht werd wel gehandhaafd, maar zijn geen boetes uitgedeeld. En in Amsterdam was er veel uitgaanspubliek op de been rond het Leidseplein. In het zuiden van Jemen zijn vijf medewerkers van de Verenigde Naties ontvoerd. De ontvoerders hopen, horen vermoedelijk bij terreurgroep Al-Qaeda. De groep ontvoerde medewerkers bestaat uit vier Jemenieten en één buitenlander. Jemenitische stamhoofden zeggen te onderhandelen met de ontvoerders. Die zouden losgeld en de vrijlating van gevangen strijders eisen. In de Mortel in Brabant zijn zes gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. Ze zijn alle zes naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De auto raakte rond half elf in een bocht van de weg en sloeg over de kop. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of de auto van de weg raakte bij een inhaalmanoeuvre. De bestuurder, die ook gewond raakte, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Australië sluit zijn ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev vanwege de dreigende situatie. Er wordt nu een tijdelijk kantoor ingericht in Lviv in het westen van het land. Nadat de VS hadden gewaarschuwd dat Russische troepen klaarstonden om het land binnen te vallen... riepen veel landen hun burgers op Oekraïne te verlaten, waaronder ook Nederland. Een telefoongesprek gistermiddag tussen Biden en Poetin leverde niks op. Het weer, vannacht kan het op sommige plekken gaat vriezen. Overdag is het in het zuiden en oosten opnieuw vrij zonnig. Daar wordt het een graad of 10. Aan zee en in het noorden komen de maxima uit rond de 7 graden. En tot de avond blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag loopt een kat over de weg bij Leidsendam. 2 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht.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 I'm hoping maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies? Am I a moth in your to say but Je slaapt zo lief, als ik stiekem naar je kijk. Je neus is eigenwijs, krult van plezier. En je hebt groot gelijk. gaat gewoon zoals het gaat. Ik word al lang niet meer klaar. snap het wel you broke me, now I can't feel through can't feel will dark clouds in every sky. We run fast towards the light. You said, you said that you get your people off, and just like a happy life. what if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh. oh. nothing here was broken or wasted. Oh, oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. just waiting for a chance. door de feiten en bevangen door het geluid van een wereld zonder vaart. Liep ik zwijgend door de straten, keek ik terug op mooie dagen. Ik had die tijd willen bewaren. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug. Samen door de wind, nu komt de zon ons tegemoet. Zoek naar vertrouwen in de tijd, stap maar in bij mij. Stap maar in bij mij. so outraged you want. you've given to me.